uur. van Kam met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op het vliegveld van Aleppo in het noorden van Syrië... is gisteravond een militair om het leven gekomen, meldt het Syrische staatspersbureau. Militaire functionaris zei verder dat vijf soldaten en twee burgers gewond raakten bij de aanval. Ook zou Israël aanvallen op andere doelen in Syrië hebben uitgevoerd. Israël heeft nog niet gereageerd. Nederlandse universiteiten zijn steeds terughoudender met het toelaten van promovendi... die een beurs van de Chinese overheid krijgen. Dat schrijft Trouw op basis van eigen onderzoek. Studenten die een beurs willen van de Chinese overheid... moeten trouw zweren aan de communistische partij... en zijn verplicht te rapporteren aan de Chinese ambassade... in het land waar ze studeren. Vorige maand, vorige maand kondigde onderwijsminister Dijkgraaf aan... onderzoek te gaan doen naar de risico's... die het toelaten van Chinese promovendi mogelijk met zich meebrengt. De autoriteit persoonsgegevens roept minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken op het matje. Dat meldt NRC. Hij moet persoonlijk tekst en uitleg komen geven over het gebruik van een algoritme... dat discriminatie in de hand kan werken bij de beoordeling van aanvragen voor Schengen-visa. Die zijn verplicht voor mensen van buiten de EU die naar Nederland willen komen. Het algoritme kiest op basis van gegevens als leeftijd, geslacht en land van herkomst... of een aanvraag lang of kort bekeken moet worden. Aanvragen die korter worden bekeken worden veel vaker toegekend. Vanaf volgende week donderdag hoeven mensen van buiten de VS niet meer gevaccineerd te zijn als ze het land in willen. Daarmee gaat een van de laatste Amerikaanse coronareismaatregelen overboord. Sinds zomer vorig jaar hoefden mensen die naar de VS vlogen ook al geen negatieve test meer te laten zien. Inmiddels behandelt de VS corona als een endemische ziekte, zoals bijvoorbeeld de griep. Sinds het uitbreken van de epidemie zijn in de VS meer dan 1 miljoen mensen gestorven na een coronabesmetting. Het weer, de dag begint bewolkt, maar de loop van de middag breekt de zon vaker door.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 Of ik laat mijn baard staan, vies als Mohammed Blijf gaan bro, en dat is zolang ik leef Tot ik niet meer opsta, Libi me een panna Pas maar toe, mijn dag gaat goed Drankje toe, dansje toe Ratje toe, ik lach je toe Geen stress, lil mama, I look after you Ik dans ze ik lach Nog een rondje, ik lach Half vol of half vast Leef hij doe je na, na, na, na Ik dans en ik lach Nog een rondje, ik lach Half vol en aan vast.